Kees met het NOS-journaal. Den Haag vindt het terecht dat de politie de foto's en namen van de overvallers van een juwelier in Den Haag heeft vrijgegeven. Ik sta volledig achter de aanpak, zei Van Aartsen in het Radio 1-journaal. Van Aartsen ziet de opsporingsmethode ook als een waarschuwing voor andere overvallers. Zij moeten ook weten dat dit niet straffeloos blijft, zei hij. Binnen een dag na het vrijgeven van de gegevens waren de twee 19-jarige verdachten opgepakt. Ze worden ervan verdacht dat ze de juwelier Ruud Stratman vorige week doodschoten. Een deel van de C1000-ondernemers legt zich niet neer bij de overstap naar supermarktketens Jumbo, Albert Heijn of Coop. Ze willen een financiële compensatie van het nieuwe moederbedrijf Jumbo. Vorige week maakte Jumbo ondanks eerdere toezeggingen bekend dat de naam C1000 verdwijnt. Het bedrijf wil 82 winkels verkopen aan Albert Heijn en 54 aan Coop. De andere C1000 winkels moeten worden omgebouwd naar de Jumbo-formule. De franchise-nemers van C1000 klagen dat ze fors hebben geïnvesteerd om hun zaak op te om te bouwen naar de laatste C1000-formule, maar nu weer geld moeten steken in een nieuwe verbouwing. De Verenigde Staten spreken tegen dat de Chinese dissident Chen Guangcheng onder druk is gezet om de Amerikaanse ambassade te verlaten. Een ambassademedewerker zegt dat Chen het gebouw vrijwillig verliet en dat hij in China wilde blijven. Maar Chen zegt nu in interviews dat hij weg wil. De blinde dissident stelt dat hij de ambassade heeft verlaten onder druk van de Chinese autoriteiten. Hij zegt dat de Amerikaanse ambassade hem had verzekerd dat hij buiten veilig was en dat de Chinese autoriteiten hem en zijn familie geen kwaad zouden doen. Amerika heeft beloofd uit te zoeken wat Chen wil en heeft beloofd hem daarbij te helpen. Het weer bewolkt en kans op een bui, middagtemperatuur 13 graden aan zee tot 18 in het oosten van het land. Ook morgen enkele buien, het wordt dan 12 tot 17 graden.